Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Inwoners van het Groningse Ter Apel zeggen dat ze de laatste tijd veel buitenslapers tegenkomen. Asielzoekers die niet in het aanmeldcentrum slapen, maar bijvoorbeeld op een bankje in het dorp. Deze man heeft zich aangemeld bij de burgerwacht van Ter Apel omdat hij zich zorgen maakt. Ook over de veiligheid van de asielzoekers zelf. Nou hebben geen slechte bedoelingen, maar er zijn genoeg mensen die dat wel hebben. Die zijn vrouw van dit soort mensen. Omdat ze bij sommigen gaan proberen om in te breken, in te sluipen, eh, intimidaties, eh, eh, vernielingen uh, om warm te blijven of, of iets te gebruiken waar ze ook kunnen liggen. Dus dat willen we graag tegengaan, maar dit is niet de aanspraak. Dit zou niet meer gebeuren. Waarom de asielzoekers buiten slapen is onduidelijk. Opvangorganisatie COA zegt tegen RTV Noord dat zij in elk geval geen mensen buiten de poort zetten. En op dit moment houdt de Russische president Poetin een jaarlijkse grote speech. Je kan het zien als een soort troonrede... waarin Poetin het Russische parlement vertelt hoe het land ervoor staat. Er zitten geen verrassingen in tot nu toe. Rusland is sterk en westerse landen proberen dat te saboteren. Poetin heeft onder meer al gezegd dat het Russische leger het goed doet in Oekraïne... en dat het Westen Rusland uitdaagt en het land probeert te verzwakken. Veel frustraties bij onbemande tankstations in Nieuw-Zeeland vandaag. Een keer niet vanwege de hoge benzineprijzen, maar betaalproblemen. Klanten kunnen namelijk niet afrekenen... omdat de pinsystemen niet om kunnen gaan met de schrikkeldag. Het is vandaag 29 februari en daar is de software niet op berekend. Mensen gelukkig wel. Bij tankstations met bemande kassa's werkt alles wel gewoon. En over een uurtje zou alles weer oké moeten zijn. Dan is het alweer 1 maart in Nieuw-Zeeland. En vanmiddag weten we hoe Nederland gaat klinken op het Songfestival. Joost Klein presenteert dan het nummer waarmee hij naar Zweden gaat. Collega Jorn volgt alles rond het Songfestival en heeft het nummer ook nog niet gehoord. Maar als ik mensen spreek die eh, in de selectiecommissie zitten en die dat nummer wel hebben gehoord... zeggen ze dat het een echt Joost Klein nummer is. En dat het een feestje op het podium gaat worden. Dus ik denk dat het dan iets meer weg heeft van happy hardcore of gabberpop of punk... zoals je dat ook wel noemt, eh, dan een ballad. Ehm, ook hoor ik dat het nummer toegankelijker is dan zijn andere muziek. Eh, vanmiddag horen we het voor het eerst. Om kwart voor vijf is de presentatie op NPO 1. En het weer nog. In het hele land grijs en van tijd tot tijd regen of motregen.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 tussen naar de West en knooppunt Watergraafsmeer. Daar heb je nog bijna een half uur vertraging. Het is ook nog druk op de A10, de ring van Amsterdam. Onder meer voor de Koentunnel heb je nog een kwartier op onthoud... En op de N235 staat file van Purmerend naar Amsterdam bij het Schouw. De is daar nog 10 minuten. Verder heb je een kwartiertijdverlies op de N247 van Horen naar Amsterdam... tussen Broek in Waterland en de aansluiting met de A10.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 so dark handen. Wat een huwelijk, wat een huwelijk. Weinig zon, weinig zon en veel behang. morgen. Oh. Smiddags, s'avonds, maar vooral s'nachts. Vooral s'nachts. Stel dat ik er wel en jij er niet was. Dan was morgen, morgen waarschijnlijk weer zo'n dag.